van met het NOS-journaal. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie dreigt Buitenhof met een kort geding... als het tv-programma een uitspraak niet rectificeert van presentator Nathalie Wrighton. Het tv-programma wil niet reageren op het dreigement. Wrighton stelde dat Baudet deze week in de Tweede Kamer opzienbaarde met de uitspraak dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Baudet bestrijdt dat hij dat heeft gezegd en eist een rectificatie. Volgens het transcript van het debat zei hij dat de EU doelbewust immigranten naar Europa haalt om de Europese traditionele identiteiten te verzwakken. Vanwege het coronavirus is de carnavalsviering in Venetië afgelast. Het aantal besmettingen in Noord-Italië is snel opgelopen. Er zijn er nu 132 vastgesteld, waarvan het overgrote deel in Noord-Italië. Een paar dagen geleden waren er nog maar drie gevallen. Het carnaval in Venetië duurt normaal tot dinsdag. Er komen jaarlijks tienduizenden mensen naartoe. In de regio gaan ook scholen en musea tot volgende week zondag dicht... en een aantal andere evenementen is afgelast, zoals voetbalwedstrijden. Een aantal gemeentes in het noorden van Italië is van de buitenwereld afgesloten. Daar zitten 50.000 mensen. In de provincie Zeeland en Zuid-Holland zijn al meer dan 70 meldingen van stormschade binnengekomen. In de meeste gevallen afgewaaide dakpannen en losgeschoten gevelbekleding. Ook zijn verschillende bomen omgewaaid. In Vlissingen is de boulevard afgesloten voor alle verkeer. In verband met de harde wind gaan ook zo'n 20 carnavalsoptochten niet door. Pardon, er zijn er wel 80 die niet doorgaan. Het weer, wind dus. In het midden en zuiden kans op zware windstoten. Lokaal valt ook veel regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het noorden wat droger. Het is van 8 graden tot 12 graden, verspreid over het land.